En dit keer alweer de vierde donderslag na zomerradio. En het is ook meteen de laatste na zomerradio. Het is inmiddels alweer ruim een week herfst en de zon gaat zich op, nu op het zuidelijk halfrond bewegen tussen de Evenaar en de Steenbokskeerkring. En dat betekent dat het lente en zomer gaat worden op het zuidelijk halfrond. Dat jullie dat dan allemaal eh, weer even weten, want wij gaan naar de herfst en de winter. Volgende week hebben we weer een gewone donderslag, zoals jullie allemaal gewend zijn. De afgelopen drie weken had ik een verslag over mijn ervaringen op een camping. En er is mij dit keer ook weer iets opgevallen op de camping, maar daar hoor je straks meer over. Ik ben er vanmiddag van thee tot de bier met de muziek van eh, eh, allerlei eh, muzikanten. Hele goede muziek, nieuwe muziek ook en eh, natuurlijk ook de vaste donderslagrubrieken. In deze vierde donderslag na Zomerradio 2012 is de rubriek Wat gaan we eten vervallen. En de donderslag muziekagenda is er vandaag wel. Natuurlijk ga ik in deze donderslag na Zomerradio om ongeveer tien over twee traditiegetrouw bellen met Rob Ricaan. Dan bel ik voor een tip van de sluier of meerdere tips van de sluier. En dat gaat natuurlijk weer over zijn platenkeuze en die is straks weer te horen om half bier. En ook eh, deze laatste nazomerradio van 2012 is hij erbij. Ja hoor, hij is er weer bij. Onze donderslag radiocolumnist Theo Verriet. En hij is er straks met zijn BlaBla blog om half drie. Blijf luisteren. Je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio 501 En achtergrondinformatie over het onderslag kun je vinden op mijn weblog. En als je daar niks vindt, ga dan gewoon naar mijn Facebook. Eh, ga ervoor naar rvd501.weblog.nl of gewoon naar Facebook en dan kijk je eventjes bij RVD 501. We gaan de muziek doen. John Nemets en The Jacks. Every night about this time. this time. I'm gonna sleep to keep in mind. Every night about this time. I go to sleep to keep from crying. uur John Nemeth en de Jags. Heerlijke muziek. En we hebben ook heerlijke muziek van vervlogen tijden. De Hollies, Carrie en played a monitor. Then you played with older boys and prefects. What's the attraction in what they're doing? Hey, Carrie Ann, what's your game? Not can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game? Not can anybody play? You're always something special to me quite independent, never caring. You as you were aging. Where is your magic disappearing? Hey, Carrie what's your game? can anybody play? Hey, Carrie what's your game? teacher. When the lesson's over, you'll be with me. Then I'll hear the other people saying, Hey, Carrie Ann, what's your game? How can anybody play? Hey, Carrie Ann, what's your game? How can anybody play? Het is de laatste donderslag na zomerradio van eh, dit jaar. En ja, hallo. En het is eh, tien over twee en dan heb ik natuurlijk, je hoort het al, heb ik Rob Ricard aan de lijn. Ja, dit is de, laatste. dit is de laatste na zomerradio. Gaan we stoppen. En dan gaan we weer de gewone donderslag, eh, de oh. reguliere donderslag doen. Ja. ja. Ik dacht even dat het ophield, man. Nee, we hadden zomeredities. En in de hele maand september de nazomerradio. En dan eh, daarna weer de gewone donderslag. En dan gaan we weer eh, op weg naar de kerst en oud en nieuw. En naar het oh, nieuwe jaar en zo. ah joh, dat wordt weer een hartstikke leuke maand Leuk. allemaal. Ik bel jou voor de tip van de sluier. Voor jouw platenkeuze. Tip van de sluier. Tip van de sluier. Ja. Het ik, is uh, ik denk, nou, Ik denk er komt achteraan Radio 501 of zo. geef eens een paar leuke hints. Een paar leuke hints. Ja, LA Express. LA Express? dat is een hint. Dat is een hint. Dus e L.E.Express. Oké, dus de luisteraars moeten dat even opschrijven, dat ze zo meteen even kunnen googlen. Yes. Ja? Eh, heb je nog zo'n hint voor de luisteraars? 100 ja. greatest guitarists of the 20th century. Ik hoop dat de luisteraars dat gehoord hebben en meteen opgeschreven hebben. Zou je het nog één keer kunnen doen? Mensen, hou de pen er even bij. Dan gaat Rob die kaart nog één keer zeggen. Schrijf even snel mee. 100 greatest guitarists of the 20th century. Oké. Houden we het bij deze twee hints? Of eh, geef je er nog eh, eh, bij wat voor taal het is? Of, Yellow Jackets. Of wat? Hè? Yellow Jackets. Yellow Jackets, de, de gele jasjes? Ja. Oh. En is het, is het Engelstalig? Ja, het is behoorlijk Engelstalig. Oké. Nou, zullen we het hierbij laten dan? Even kijken hoe ze eruit komen. Um, straks, hè? Nou, nee, even wachten, want ik ga, nog, oh. ik ga nog een plaatje draaien. Dan kun je even lekker meeluisteren. Ja. Heb je wel eens gehoord van de Black Keys? Ja. Ja, en de Black Keys, dat is een Amerikaanse bluesrock duo. En die band is ontstaan in 2001 in Akron, Ohio. Het leuke is, eh, de bandleden die zijn namelijk uh, Dede Auerbach. En die is zanger-gitarist. Het andere bandlid is Patrick Carney en is een slagwerker-producer. Hele rare combinatie natuurlijk voor een band. Een eh, gitarist en een drummer. Maar goed. Uh, ze hebben... Black Keys. Hè? De Black, oh, ben... de Black Keys. Ja. je denkt zeker naar de Black Eyed Peas. Nee, maar volgens mij is dat al een keer mijn, mijn geheime tip geweest. Oh, dat zou kunnen. Nou, het nummer eh, wat ik hier heb komt van El Camino uit 2011. Dat is hun laatste album. En het aardige is, Den Auerbach van de Black Keys... die heeft eh, Dr. John uh, geholpen aan zijn tweede jeugd. Want eh, hij heeft samen met hem het album Locked Down gedaan. En, oh, ehm, Leuk. Ja, en Dr. John is inmiddels 71 jaar. En Dan Auerbach is een heel stuk jonger. Die hebben dus dat album op de markt gebracht. Ik dacht begin dit jaar of eind vorig jaar. Locked Down heet dat. Ik heb er alles wat van gedraaid hoor. Maar ja, goed, daar gaat het nou niet om. Want dat draaien we niet, Dr. John. Maar we draaien wel van eh, het album, eh, even kijken, wat zei ik net, eh, El Camino uit 2011. Ehm, het nummer Gold on the Ceiling. En dat betekent goud op het plafond. Ik spreek je straks om half bier. oktober 2012. Pop at het Park. Mis het niet. Pop at het Park, 6 oktober. Wordt heel erg fraai. Uit Italië, Anita van Riccardo Tesi. Heb ik live gezien daar op een dorpsplein. Anita non fare il muso, Anita non la dura, dura, dura. Il mio destino è partire, correre, correre dietro l'avventura. Di di di din dan dille, dille gidi din dan dille, presto, presto, presto. Annita dai mille cuori, un giorno finirà questo tormento quando avrò liberato il mondo da tiranni e malfattori. Ti cercherò un castello su nelle valli di Mentone e poi per tutta la vita pace e carezze di sanità uit Italië en het album dat heet Band Italiana. Ik heb hem gezien op het Dorpsplein, speelde hij live met zijn complete band. En het was een feest om naar te kijken en een feest om naar te luisteren. En hij maakt hele mooie muziek en hij zet het ook nog op de plaat. En eh, ja, misschien kun je deze plaat nog scoren. Ik weet niet of hij nog in de handel is. Ik heb hem daar toen gekocht. Eh, als je even neust, dan kun je misschien wel iets vinden. Ricardo Tesi is de naam. Dit is Car Wash. En het is van Royce... Eh, Ro nee, Roos Royce. Ik zeg het altijd verkeerd. Ik zeg altijd Royce Roos. Het is Roos Royce. En het is alweer van een tijdje terug. En het is gebruikt van een film. Mogen jullie zelf raden welke film. Hier is Car Wash. don't be no stop. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you're at the food, at the car wash. Whoa, whoa, whoa, whoa. Talking about the car, wash, wash, yeah. Come on, y'all, and sing it for me. Car wash. Woo, Car wash, yeah. Work and work. Well, those cars never seem to stop work. Rose Royce the Rolls Royce, de Car En dat allemaal op Radio 5 alleen hier in donderslag zomerradio En het is de laatste na zomerradio van dit seizoen. Bloedgabbers met Treintje Oosterhuis is dit Lange Frans. straten van mijn volkswijk. We zijn er samen arm en niemand is er rijk. Jouw sores is de mijne en dat maakt ons gelijk. En is het andersom, dan weet ik ook waar ik moet zijn. De huizen zijn klein, de muren zijn dun. Dus of je lacht of je huilt, wordt je buren gegund. En als je stut met de munt, als een potserige patsen. Deel wat je hebt, want anders komen we het pakken. Vaders aan de drank moeders achter raam. Vanavond in de kroeg, daar zingen we weer samen. Kinderen tot laat, met z'n allen op de straten. En als ze al gaan slapen, met z'n vieren op de kamer. Hier moet ik vandaan en zodra ja ik weet hoe Smerig gabbers bloed en dan gaan we het doen Het is ons brutaal, maar geen move zonder plan Dit is mogen op zijn best, treintje, Frans De wereld is van jou en mij Wie houdt ons tegen? Samen arm, samen rij Er zijn geen in het leven zijn we vrij Want alles kan en alles mag, en tranen als Siske de rat het overleeft, dan wordt het een beest In de jungle van beton als een tijger gevreesd Je race met je jongens op de brommers En voor iedereen die tof doet verandert je vriendengroep in een knop. Je wilt weten hoe de top voelt Want de bodem is precies de reden dat je je zo rot voelt ah, En wie de fuck had je tegen? Zonder diploma en een gouden paplepel. Je wordt groter en sterker Roodjes in je zak zonder een dag te werken in de meiden die ze geven van die vrije jongens. de gemen van de vader zij komen naar die beide jongens. Speedboten door de grachten. Onvergetelijke nachten. Je kent de plannen en dat is wat we je melden. Treintje, Frans, heerlijk, helder. Deze wereld is van jou en mij. Wie houdt ons tegen? Samen arm, samen rij. Wat er ook gebeurt, hoe de wind ook waait. tot het bittere eind. en lang tot het bittere Lange Frans en Treintje Oosterhuis van zijn laatste album met allemaal duetten erop. En dit kennen jullie allemaal, volgens mij wel. Het heet Down on the Corner, dus daar beneden, daar bij de, de eh, hoek en het nummer is van Creedence Water Revival. feet. Rooster hits the People just gotta smile. gets the solos for a while. the rhythm on his And Willie goes into a dance, Down on the corner, out in the street. Willie and the four boys feet. Blog van Theo Verriet. Blablablog.nl, 27 september 2012. Mijn vakantie, deel 4. In Madrid was me in het ziekenhuis al opgevallen dat Spanjaarden een onbedwingbare behoefte tot praten hebben. Het bezoek van Astrid's buurvrouw vulde de kamer van ochtends vroeg tot avonds laat met meerstemmig gebrabbel, zonder pauze, zonder bedenktijd, urenlang achter elkaar praten, bla bla bla bla bla bla bla. Wat hebben die Spanjaarden elkaar toch te vertellen? Was het het beroerde weer? De kleinkinderen hadden ze elkaar misschien al lange tijd niet gezien? Ja, dat moest het bijna wel zijn. Edoch, de dagen die volgden werden ook door hun luide cacophonie gevuld. Ik verstond er niets van en verbaasde me elke dag weer. Op het strand liggen we naast een groepje Spanjaarden. Het bestaat uit vier praatzuchtige, wat oudere mensen van wie kinderen, kleinkinderen en vrienden gedurende de dag langskomen om gezellig wat mee te kwekken. Ideaal dus om de diepere achtergrond van al dat gepraat te doorgronden. Ergens rond het middaguur schuiven vrienden aan. De groep bestaat nu uit drie mannen, drie vrouwen en een baby die bij de oppas opa en oma is achtergelaten. Twee tegenover elkaar gezeten mannen praten met elkaar gewoon zachtjes, zodat ze niemand tot last zijn. De derde man zit naast ze en lijkt te luisteren. Af en toe haakt hij in en roept heel hard door de twee mannen heen. Maar die reageren helemaal niet. Uit niets blijkt dat ze gehoord hebben wat die derde man zei. Toch gaat die derde onvermoeibaar door met het geven van zijn mening. Op een tweede lichtbed liggen de drie vrouwen. Niet gezellig naast elkaar, nee, twee zitten wat afgewend met hun rug naar de derde toe. Ze praten tegen elkaar. Gewoon door elkaar heen. De ene zin is nog niet afgelopen of de andere wordt al afgevuurd. De vrouw achter hun rug kraait er zo nu en dan tussendoor. Ook hier zonder zichtbare reactie. Ze gaat uit wanhoop steeds harder praten, houdt haar hoofd nu zelfs in de nek van één van de vrouwen. Tussendoor roept ze net als die derde man iets tegen de twee pratende mannen. Ook op haar reageert ze niet. Toch gaat ze door, afwisselend kraaien tegen de vrouwen en de mannen. Soms sluit ze haar zin af met hard gelach, <laughs> waarbij ze haarzelf op de benen slaat van genot. Ach, we hebben het toch gezellig met z'n allen. Leuk met vrienden op het strand lekker tegen hun ruggen kletsen. Spanjaarden hebben denk ik gewoon een enorme plank voor hun kop. Als ze genegeerd worden, praten ze alleen maar meer en harder. Ik praat, dus ik ben. Best sneu eigenlijk. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. De Limburgse band Rowan Heersen mag nu aan de bak. Eh, van het album Geel heb ik voor jullie de titelsong Geel. Jukkelaks geleden op de tafel te wachten. Ik raap het op en zeg stil in gedachten. Ik kreeg diepe veel. Ik ben in de pan van het allermooiste geel van oh. Oh, oh, oh. Vanille en citroen. as bananas in the sky. Oh, oh, oh, de koperen bel, het gulden middenpaar, tuinslang aan de kraan, de kentdijk een plaat van. Oh, is het De sleur. zien de vlamen in het vuur, de gouden gloed, in de rest. Er is een licht hier op de deur. het is nog nooit zo heel gerust. Geel is geluk, ik krieg maar geen genoeg, in elk schilderij het geel van mijn Gogh. Geel, geel, geel. We zien de vlammen in het vuur, de gouden gloed in de rest. Er is een licht hier op de duur, er is nog nooit zo geel geweest. De jonge kiers, de zomerhoning, vitamine C, het voel geluid van een kanariepietje. Geel, is de geur van een versgebakken frietje. zien de vlammen in het vuur, de gouden nog nooit zozeer samen in het vuur. De koude vloed in de rust. Er is het licht hier op de deur. Het is nog nooit zo heel gerust. Uit Limburg, Rauwenhezen of Rowenhezen. Het, uh, het, nummer heet Geel en het album heet Geel. En het is het nieuwe album, nieuwe studioalbum sinds 2006.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 Hier het verslag van dit campingbezoek. Het was eind augustus dat ik over een willekeurige Nederlandse camping liep. Namen noemen we niet, want je hebt voor je het weet een klein maaienbroek. Het begon al te schemeren en ik had al vrij snel in de gaten dat veel mensen op zondag huiswaarts zouden keren. Ik hoorde mopperende en ruziemakende volwassenen bij hun tent, terwijl zij allerlei spullen inpakten en dat deden zij alleen, want hun pubers waren in geen velden of wegen te bekennen. Althans, niet voor hen. Waar zitten die pubers op deze camping? Ik ging op onderzoek uit. Pubers die een vakantieliefde hebben ontmoet, bezoeken meestal een stil plekje en letten dan niet meer op een spottende Radio 501 medewerker. Let wel, ik ben geen gluurder en ik heb helemaal geen geruisloze regenjas aan, maar ik maak alleen gebruik van bolpints en geen potloden. Achter het gebouw van het zwembad spotte ik er al twee. Een blonde meid met een voor haar leeftijd flinke bos hout en een gozertje met stekelhaar en met een geruit houthakkersvest aan. Als houthakker is, moet zij oppassen. Zij deed pogingen om in hem te klimmen, alsof hij een boom was. Ik zag geen uitstekende takken eh, waaraan ze zich kon optrekken of vasthouden. Misschien was er een tak, maar die heb ik niet gezien. Ze stonden wel heel druk aan elkaar te kluiven. Ik voelde me heel ongemakkelijk en ik ben maar doorgelopen. Ik hoop voor hen dat de ouders over de bloemetjes en de bijkers hebben verteld. Of zou hij met de bijl erop en erover? Verderop op de camping is een klein veldje met kleine tentjes en bevolkt door pubers. Of ze zelfstandig op vakantie zijn of dat hun ouders op een ander veld staan, weet ik niet. Diverse jonge stelletjes lagen te rollenbollen voor een tentje en ik zag aardig wat graaiende handen in het schaarse licht van enkele gaslampen die bij de tankjes in het gras stonden. Hier werd ook druk getongd, gelikt en gekloven. Ik hoorde het geluid van ritsen. Deze bleken van diverse tankjes te zijn waar de jongeren voor hun privacy snel de tent sloten. Zouden ze mij hebben opgemerkt? Het einde van de vakantie is nabij. Je merkt het aan alles. Ruzie maken ouders en opgewonden tieners. Ook groepjes meisjes zonder vriendje die met elkaar en met een bekakte error in hun mond over de jongens op de camping stonden te fantaseren. En er ontstond een hele discussie wie van de jongens het lekkerste kontje had. En daarover kwam geen overeenstemming. Je keek nog even naar het puberveldje en merkte dat er nu op dit veldje flink afscheid werd genomen. Uit diverse tentjes hoorde ik namelijk gekreun en gezucht. Ja, afscheid nemen is zwaar werk. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Um, I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. Um, find you very attractive. I find you very attractive. Um, would you go to bed with me? chase you around. Um, I find you very attractive.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 I dreamt a thousand dreams of you. We held each other's hands and kissed too. But when I was is tot vrijdagavond 9 uur Our Love Will Never Die van de groep Dog. En morgenavond kiest Armin Tammenga in zijn wekelijkse show Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd.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 Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Nazomerradio is weer geweest. Maar ik ben er nog tot 4 uur voor jullie. En ik heb nog mooie muziek en ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. Straks geen eh, rubriek wat gaan we eten. Dat heb ik in het eerste uur al verteld. Maar ik eh, herhaal het nog even voor de mensen die nu net inschakelen. Maar we hebben wel de donderslag muziekagenda met weer nieuwe concertdata. En mooie muziek van Michael de Jong. Ik startte dit tweede uur van deze donderslag na Zomerradio eh, voor eh, de laatste keer met de zomerrit van 2012. En die heet Turn Me On van de meidengroep Zazie. En zij komen binnenkort op de tv in de wereld Draai Door op Nederland 3. Je zal maar één minuutje van dit lied horen, maar bij Radio 501 hoor je hem helemaal van het begin tot het eind. En de donderdisc komt zometeen aan de beurt. Maar eerst tijd voor nog een plaatje en die heet America En die is van de band Razor Light.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 Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Crumbling Heart van de Nederlandse band The Wolf. De donderdisc. uit trio uit Nederland. Drie jonge jongens. Eén op het eentje eh, op drums en een speelt gitaar en zingt erbij. En uh, het hemmetorgel die neemt ook de bas voor zijn rekening en doet met zijn voeten op de pedalen die er allemaal onder zitten. De Cars uit die 80s. Dit nummer heet Drive. Who's gonna tell you when? it's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. drive you home tonight. Who's going? something's wrong is Radio 501. 501. En het is weer tijd voor eigentijdse ongesubsidieerde poëzie. Kreunen en zuchten op deze laatste kampeerdag. Puber zijn, scheiden van je vakantieliefde. Afscheid nemen is een hard gelach. Gegiegel, tongen, voelen. De maat is zoek. En dan sta je dan als opgewonden puber alleen met een paal in je broek. Dit is Radio 501. Is Radio 501. club if you get really hungry. I bet they'll give you some grub. They got good entertainment, buddy. Now, you're sleeping on the counter, they'll give you a little nudge. And if you really dig the music, man, they'll turn it up a notch. They'll go down, down, down. to be a man, you gotta go down, down, down, down. Yeah, they got whiskey, they got women, got everything at the Boom Boom Club. De Dempton Dirty, Nederlands blues duo. En dit nummer heet "The Boom Boom Club.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 I've been fucked up and I've been fooled. I've been robbed and ridiculed. In daycare centers I did. Eric Clapton die zomaar reggae ging spelen. I Shot the Sheriff. En het nummer is natuurlijk bekend geworden in de tijd door Bob Marley. En uh, Eric Clapton zette het zelf ook op de plaat. Op het album 461 Ocean Boulevard. Daar kan je hem terugvinden. Dit is Jack Johnson. die Horizon Has Been Defeated. Horizon has been defeated by the pirates of the new age. Alien casinos. Well, maybe it's just time to say that things can go bad and make you wanna run away. But as we grow older, the trouble just seems to stay. Future complications in the strings between the cans. But no prints can come from fingers if machines become our hands, and then our feet become the wheels, and then the wheels become the cars, and then the rigs begin to drill until the drilling goes too far. Things can go bad and make you wanna run away, but as we grow older, the horizon begins to People are lonely and only animals with too many tools that can build all the junk that we sell. Ah, time and make you wanna yell that things can go bad and make you wanna run away. But as we grow older, horizon begins to fade. de platenkeuze van Rob Ricard. Ja, luisteraars, het is inmiddels hier in uh, donderslag editie 128 alweer uh, half bier geworden. Hallo, en dan praat ik zoals altijd met Rob Ricard over zijn platenkeuze van vandaag. Eh, Rob, ehm, ja, wat hadden de mensen moeten vinden met deze Google tips van het eerste uur? ze hadden moeten vinden Renegade Creation. Renegade Creation. En eh, dat is een band die komt uit Amerika. Ja. En eh, wat voor soort eh, muziek is dat? Bluesrock. Oh, ah, bluesrock. We zitten ja, bluesrock. We gaan uh, de blues uit. We gaan, oh, <laughs> je gaat rockend uit je zomerblues. Ja. En hoe kom jij aan, aan, aan die plaat? is dat toevallig? Die heb, ik, of? heb ik gekocht. Oh, die heb je gekocht? Ja, want ik vind bluesrock wel leuk. Oké. En van welk jaar is die plaat dan? Hij is nog niet zo heel oud. Hij is uit 2010. Aha. En, eh, Ja? Ja, ja, ja. Ja? Ja, vraag het. Vraag ja, het. ja. Oh. Eh, dat album. Wat is de naam van dat album? Bullet. Bullet. ja, ja. Dat, eh, dat snap ik, ja. Bullet. ik ken dat album... Nee, ik... ik ehm, Nog niet. Nee, straks wel. Ja, straks wel. Maar je gaat niet het hele album draaien natuurlijk ik draai helemaal niks. Dat moet je zelf doen. Ja, nee, oké. Ja, dat snap ik. Ik ga niet het hele album draaien. Ik corrigeer mezelf even, dat hoor je al. Heel goed. Dat nummer eh, wat jij hebt gekozen, is dat met een, zangeres, zonder zangeres? Nee, het zijn mannen. Allemaal mannen? Ja. Ja, ja. Mannen. Zit er bekende bij? Zit er daar bekende bij? Nou, voor mij niet, maar voor jou misschien wel. Daar zit eh, Robin Ford. Die oh, komt ja. dus uit de eh, LA Express. Robin Ford ken ik namelijk. Daar heb ik een heleboel solo-cd's eh, van. Oh, nou, en die heeft, uh, die heeft met zijn broers de Ford Blues Band. Oh, ja, nou, kijk eens aan. Ik heb dus die zelf, ken je al? Ja, die, heb ik, die ken ik al heel lang. Ik heb, eh, regelmatig heb ik muziek van hem. En als je goed luistert naar de Blabla blog... hoor je een instrumentaal muziekje eronder liggen. En dat, is, dat is ook van Robin Ford. Oh, en ken je, ken je Jimmy Haslip dan ook? Ja, die ken ik ook, ja. Nou, die speelt ook mee. Oké. Want ik heb namelijk ook nog een aparte cd. En het is dan met Ford, Heslip en nog een paar. Nou, kijk eens aan. Dus eh, volgens mij ken je ze dus gewoon. Alleen je weet, het nog, je weet nog niet dat ze ook onder de naam Renegade Creation iets opgenomen hebben. dat wist ik niet, nee. Nee, dat weet je nu. Dat weet ik nu, ja. Hey, en, eh, leuk. Michael Landau doet nog mee. Michael Landau, die ken ik ook, ja. En <laughs> Gary Novak. Gary Novak. Ehm, die ken je ook. Ja, die ken ik. Hè? Ja, die ken ik ook. Die Ja. ja. Nou ik ken ze allemaal. Ik ken ze allemaal, alleen niet onder de naam eh, Renegade Creation. Maar ze hebben in allerlei andere samenwerkingsverbanden dingen gedaan. Het is toch wel leuk dat ik ook weer eens wat leer, hè? Ja, alles. Ja. je wist alles al. Ja, ik wist alles al, maar jij vertelt me dus ook weer wat nieuws. Ah, oké. Wisselwerking hij dat. Draai die op, ja. Eh, dat kan alleen als jij hem even helemaal eh, op jouw manier weer aankondigt. En dan gaat de luisteraar er even lekker voor zitten. En dan ga ik die plaat starten als jij hem aankondigt. Ga je gang. Oké, okay, luisteraars. Nou, eh, dan gaan we nu uitzomeren. De nazomer gaan we uitzomeren met Renegade Creation, het nummer People Like Me van de LP uit 2010. Oké, bedankt. Ik spreek je volgende week. De platenkeuze van Rob Have I been sent to a world never met, but people like me to shout things their way. they shapeless warriors on disgusting display. Their painted faces and their crude remarks offend people like me. People like me have no more room for the narrow mind. We see things as they are ready with visions to share. Must it be so rare to see like people like me? Hey, people like me. People like me. Have I been sent to a world never made? people like me. Suffering the wicked who think they're so smart and always setting themselves apart. Just uppity people with their clever remarks offend people like endless plans. We see things as they are. Our visions are heaven sent. It's all as I make them. Eh, de platenkeuze van Rob Ricard van vandaag. En je hoort op solo gitaar Robin Ford. En die heeft heel veel mooie cd's gemaakt in allerlei verschillende samenstellingen. De ene helft van het jaar woont hij in Nederland, in de buurt van Amersfoort. De andere helft van het jaar woont hij in Amerika. Ik heb het over Gino Vanelli. En je hoort van hem The Measure of a Man. Oh no, you can't judge a man by the color of his skin. You can't read his cool by the scruff on his chin. Don't know what makes him tick by the Rolex on his wrist, but you can't judge a man. much Tanqueray and did a Rama dance for me. Though my eyes went bug, my heart could not agree. Well, the next thing you know, dude's coming at me with a stick. By the looks of it, she swallowed him whole. The mere thought of her makes his knees weak. When he opens his mouth, it is her will speak. Even now I hear her speak. No, I really don't get this cold war that I'm in. There's a knife in my back where my good friend has been. She's the moon, he's the sun, and I am under an eclipse. Yeah. alle hoeken en gaten van Schouwburg het Park in Hoorn gevuld met topartiesten. De tweede editie van Pop at het Park belooft weer een spektakelstuk te worden. Vanaf 4 uur tot in de kleine uurtjes kun jij genieten van... Jory Zwart, Lucky Fons, Matanja Joy Bradley, Steed, Steven Simmons, Andy, Wooden Saints, Mama Lou, G.I.M., item de Grand Park Orchestra onder leiding van Wouter Hakhoff, Pink Hippo DJ's Easy Go, Jock, Electric Tears, Holland Electro, Jules Otto, Niels van der Gulik, Pepijn, Vera van der Poel, Matt Harlan, Two Shakes of a Lampstil, speciale orkestgasten Arme Soldaat, Diggy Dex, Cordol en veel en veel meer. 6 oktober 2012, op at het park. Mis het niet. Matt die heeft een nieuwe cd uitgebracht en hij komt naar Nederland. Luister straks even in de agenda. Dit is Robert Gray met Worry. I like to be real cool Say it doesn't bother me But every night she's out walking the streets And I worry life the way that she wants. It's not for me to say, but I worry. It's not for me to say, but I worry. Worry, worry, worry, worry about the world that she lives in. Worry, worry, worry, worry that I could lose her in the and I worry. no one waits. Blijf even luisteren naar de eh, agenda. Die komt zometeen langs. En daarin vertel ik de data wanneer hij in Nederland speelt. De laatste plaat is dan straks van Michael eh, de Jong. En dit is Anne Soldaat. Ding Ding Zang. vandaag in deze laatste donderslag eh, na Zomerradio van 27 september heb ik natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan gaan we nu van start. Op donderdag 4 eh, oktober treedt Michael de Jong op in het Paard van Trooien in Den Haag en op vrijdag 5 oktober kun je Michael de Jong zien optreden op het poppodium Nieuwe Nor in Heerlen. En op 7 oktober is hij op het podium van Paradiso in Amsterdam. Straks aan het eind van deze agenda laat ik muziek van Michael de Jong horen. Op 6 oktober is er weer een pop at het park. Locatie Schouwburg het Park in Horen. De zaal is open vanaf half vijf smiddags. Op dinsdag 9 oktober treedt het Scott Henderson, Dennis Chambers en Jeff Berlin trio op in de dommelzaal van de boerderij in Zoetermeer. Kassa is open om half acht en de aanvang is half negen. Robert Cray komt naar Nederland. Noteer de volgende data in je agenda. 15 oktober is Robert Cray in de Oosterpoort in Groningen. 16 oktober is hij in Paradiso Amsterdam. En op 17 oktober treedt Robert Cray op in de Evenaar in Eindhoven. Op zaterdagavond 27 oktober in dorpshuis De Spil in Middelum, Friesland... speelt Left Hand Freddy eh, samen met de John F. Klaver Band. Aanvang is 9 uur. Op zaterdagavond 3 november speelt Bluff in het kader van 20 jaar Bluff in de Ziggo Dome in Amsterdam. Aanvang half 9 en de zaal is open om 7 uur. Op woensdag 21 november geeft Calexico een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half 9 en de zaal is open om 7 uur. De kaartverkoop is al begonnen. Op 25 eh, november speelt Rowenhezen in P3 in Permanent. En op 30 november spelen zij in de Vorstin in Hilversum. Zij hebben een nieuw album uitgebracht en het heet Geel. En dat is de eerste nieuwe studio-cd na 2006. Op dinsdag 27 november treedt Patricia Kaas op in Theater Carré in Amsterdam. Wees er snel bij met het aanschaffen van de kaarten, want de kaartverkoop is al een aantal maanden geleden gestart en mogelijk is het al uitverkocht. Eh, kijk daarvoor eventjes op de website van Theater Carré. Op 3 december geven de Black Keys een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Net na tweeën kon je de Black Keys horen na het eh, telefoongesprek met Rob Ricard. Ik hoop dat je het gehoord hebt, dan weet je waar ik het over heb. De Black Keys hebben een support act die in het voorprogramma optreedt. En dat is de groep de Maccabees. En de aanvang is 8 uur. Op maandag 10 eh, december 2012 treedt Glenn Hansard op in Paradiso Amsterdam. Dat duurt nog wel even, maar de kaartverkoop is op 12 mei begonnen. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar An Evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september begonnen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 27 september 2012. En als je agendatips hebt voor de periode na 4 oktober, stuur die dan naar rogierradio ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaat van Donderslag. Ik heb het net beloofd om een plaat van Michael de Jong te draaien. En hij is een Nederlandse muzikant die jarenlang in Amerika woonde en daar ook zijn muziek maakte. En hij woont alweer een aantal jaren in Nederland en maakt nog steeds heel mooie muziek. Go Ahead and Tell Me heb ik hier voor jullie klaarstaan. Ga er even voor zitten en luister wat Michael heeft te vertellen. Go Ahead and Tell Me. We never kept anything from each other. And this ain't the time to start now. Feels like there's something you need to get off your mind. go ahead and tell me. You go ahead and tell me that it's time to say goodbye. You look so sad saying that you love me. And I never, never heard your voice break down like that before. Those tears in your eyes, oh, they seem like old friends to you. So go ahead and tell me. Oh, go ahead and tell me that it's time to say goodbye. You don't need a reason to follow your heart. After all we've been through, oh, I, I understand loved you for so long, and I won't, I won't stop now. Now you gotta always, you always remember. When you love somebody, oh, you love them all the way. Don't matter what you're gonna do, you know I'll always be there for Won't you be afraid to tell me? Go ahead and tell me that it's time to tell me. Go ahead and tell me. Dit is Radio Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Hey, hey, hey hemel! Donderslag! Yeah! je bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Ook vandaag in deze laatste nazomerradio van 2012 eh, wordt het ook weer bieruur. Aflevering 128 van Donderslag na Zomerradio is alweer bijna aan zijn eind. Ik ga er ehm, om bieruur uh, tussenuit. Eh, om eh, die tijd wordt Studio 11 afgesloten. maar mijn gewaardeerde collega's zijn er deze daverende donderdag nog voor jullie op Radio 501 tot spookuur. <laughs> Je kunt mij weer de hele komende week e-mailen. Dat is iedere week weer heel simpel. Stuur daarvoor een e-mail naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. En dat dan ook nog na deze laatste nazomerradio van Donderslag. Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio en op Facebook. Je vindt Radio 501 op Facebook met de naam De Radio 501. Allemaal aan elkaar. En de schrijf je met T-H-E. En dat is het Engelse woord voor de. Ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover deze nazomermededelingen van vandaag. Ik bedank alle collega's weer voor de medewerking aan deze donderslag na Zomerradio van 27 september. En de luisteraars thuis en op het werk ook allemaal bedankt voor het luisteren. Fred. En hij is een van onze redactieleden. Hij schakelt zo naar de piepjes eh, naar de centrale Radio 501 studio. En daar bevindt zich ook vandaag weer mijn collega Lucien Greefkes met zijn programma Afternoons. Met daarin weer een nieuwe plaatkast van. En ik ben benieuwd wie vandaag zijn plaatkast vol muziek naar binnen rijdt. Blijf luisteren, je hoort er straks allemaal van Lucien. Ik ben de volgende week weer, dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot volgende week.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 moeten de mensen wel denken.